Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Richtingen relatief rustig. Veel winkels zijn vroeg gesloten. En 16.000 agenten zijn in de Britse hoofdstad op de been om te voorkomen dat er rellen uitbreken. Uit andere steden in Engeland komen wel berichten van incidenten, zij het op kleinere schaal dan de afgelopen dagen in Londen. In Manchester werd flink geplunderd, daar zijn minstens 15 mensen opgepakt. In Nottingham werden relschoppers gearresteerd nadat een politiebureau in brand was gestoken. En ook in Birmingham en Wolverhampton zijn tientallen mensen bij ongeregeldheden opgepakt. Sinds zaterdag zijn zeker 685 mensen gearresteerd voor plundering, vernieling en brandstichting. Ruim 100 van hen is intussen voorgeleid. De politie heeft op internet de eerste foto's gezet van ruilschoppers. De recherche gaat zoveel mogelijk beelden online zetten om de daders te achterhalen. Duizenden Japanners die in de regio rond de kerncentrale van Fukushima wonen... kunnen binnenkort waarschijnlijk terug naar huis. Regeringsfunctionarissen zeggen dat het gebied tussen de 20 en 30 kilometer van de kerncentrale inmiddels veilig genoeg is. Na de tsunami en kernramp in Japan in maart vertrok ongeveer de helft van de 60.000 mensen uit het gebied uit vrees voor radioactieve besmetting. Het gebied binnen 20 kilometer van Fukushima wordt voorlopig niet vrijgegeven. De problemen met de kerncentrale zijn nog steeds niet helemaal opgelost. en lekken nog altijd radioactieve deeltjes. In het Amerikaanse Lake Tahoe in Californië is het lichaam gevonden van een duiker die al 17 jaar was vermist. Het stoffelijk overschot werd bij toeval ontdekt toen duikers in het meer vorige maand een rots onderzochten op een diepte van ruim 80 meter. Doordat de man een wetsuit droeg en het water een temperatuur had van een paar graden boven nul was het lichaam goed geconserveerd. De duiker overleed in 1994 waarschijnlijk door medische problemen of door een probleem met zijn uitrusting. Het weer vannacht alleen in de noordelijke helft van het land nog kans op een bui. Ook overdag vooral in het noorden kans op buien.